Annette Schut met het NOS Journaal. Rusland gebruikt chemische wapens op het slagveld in Oekraïne, zegt de VS. De wapens zouden structureel worden ingezet. Het zou gaan om middelen die vergelijkbaar zijn met traangas. Washington stelt dat Moskou daarmee een internationaal verdrag schendt. De Amerikanen hebben daarom opnieuw een reeks sancties ingesteld. Het Kremlin heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. De Amerikaanse staat Arizona gaat een strenge abortuswet terugdraaien. Het gaat om een wet uit 1864 waarin staat dat abortus alleen is toegestaan... als daarmee het leven van een vrouw wordt gered. En die wet was nog geen maand geleden door de hoogste rechtbank nieuw leven ingeblazen. Arizona was toen de vijftiende staat die de abortuswetgeving aanscherpte... sinds het federale Hoge Rechtshof het landelijk recht op abortus schrapte... Politici in, en politici in Arizona waren daar niet blij mee... en hebben nu een wet aangenomen die de beslissing van de rechtbank ongedaan moet maken. Nederlandse kersentelers mogen toch langer gebruik maken van twee bestrijdingsmiddelen. Die gebruiken ze tegen een exotische fruitvlieg. Die vormt al jaren een bedreiging voor de kersenteelt. Eerder leek het erop dat ze geen toestemming meer kregen... omdat de middelen schadelijk voor de natuur kunnen zijn bij verkeerd gebruik. In safaripark Beekse Bergen is een chimpansee overleden na een gevecht met soortgenoten. Het dier overleefde de ruzie, maar raakte ernstig gewond, schrijft Omroep Brabant. De chimpansee overleed op de operatietafel. Vorig jaar overleed in het park ook een chimpansee na ruzie met andere apen. Een woordvoerder van het park stelde toen dat chimpansees zelden sterven bij vechtpartijen.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 just don't know what's got into me. It's just a prayer for the dying, for the dying. shakalaka, boom oh, yes. Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom shakalaka, boom shakalaka como, como, como garrapata.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 Here's what I'm talking about. Swamming. Swamming. I've been called Casper, showy little bit, and some they call me vanilla child. But you know that don't mean my world to me, cause baby name can't cramp my style. I love you kicking and bust collared greens, a little hot water, cornbread.